uur. Goedemiddag, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Het tentenkamp in Rafah, dat is gebombardeerd door Israël... zou door het leger zijn aangewezen als veilige zone. Dat zegt de Palestijnse Rode Halve Maan. Bij een raketaanval van Israël op een vluchtelingenkamp... werden tientallen Palestijnse burgers gedood. Veel landen en organisaties reageren met shock op de aanval... vertelt correspondent Nasra Habib Allah. De Ierse minister van Buitenlandse Zaken bijvoorbeeld... die noemde het eh, barbaars wat er in Rafah is gebeurd. En veel landen die wijzen nogmaals op de uitspraak van het internationaal gerecht. Eh, van afgelopen week... waarin Israël werd opgedragen de aanval op Rafah te stoppen. Ehm, en twee eh, speciale eh, rapporteurs van de Verenigde Naties... die roepen landen ook op om Israël te dwingen om zich aan die uitspraak te houden. De Franse president Macron heeft woest gereageerd op de aanval... en wil per direct een wapenstilstand in Gaza. De jongen die Thierry Baudet aanviel met een bierflesje wordt vervolgd. Dat heeft het OM bekendgemaakt. Die aanval gebeurde eind vorig jaar, twee dagen voor de verkiezingen... in een kroeg in Groningen. Eigenlijk aan het eind van het event eh, ging ik nog even met wat mensen op selfie... En een van de mensen waar mee op selfie ging, die had een bierflesje in zijn hand en heeft mij daar twee keer mee geslagen. De jongen van 16 wordt vervolgd voor poging tot zware mishandeling. En geen geur van sterke kruiden en Indische muziek in je oren deze week in Den Haag. Daar zou de Tong Tong Fair plaatsvinden, een groot jaarlijks Indisch evenement. Maar door geldproblemen is deze editie gecanceld. Veel Indische mensen reageren verdrietig. Schrijver Melissa Knollenburg heeft alsnog een ontmoetingsavond georganiseerd... speciaal voor jonge mensen met Indische roots vind het tuin belangrijk dat de verschillende generaties elkaar ontmoeten. Ook omdat er heel lang tussen generaties helemaal niet zoveel gesprek is geweest. En al deze artiesten in muziek en poëzie en in fotografie eigenlijk taal geven en beeld geven aan het doorwerken van verhalen. Om toch samen te komen worden er verschillende bijeenkomsten georganiseerd deze week in Den Haag. Het weer dan nog.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 Joe looking right, getting all dressed up with a fresh haircut. And if your peeps intend on staying around yours tonight, you can jump into a cab. There's no need to drive. Keep your glass filled up. I feel no pressure. Cause tonight it's alright. If you're feeling lucky, might find yourself somebody tonight. Yeah. Wanna just set it off, think it off. Get onto the dance floor, yeah. Stand up, everybody. Get up now, move your body. Straight up, we're having a party. 'Cause tonight we're going all the way. That's cool with me, pretty cool girl. Come chill with me, we'll pull up to the after party. 'Cause tonight we're going all the way. Now the DJ's on the mic and the crowd is hype. Everybody's on the floor cause the vibe is right. Ladies shaking it up getting down. Fellas with the hands up. And you can tell this jam is straight off the hook tonight. And there ain't nobody in it looking to fight. Trying to mess this up. Cause we all came in a party tonight. It's party, now everybody's out on the floor. Yeah. Just party on, party on. We all came here to party. My drinks don't stop till six in the morning. Then I'll party. Stand up, everybody. Get up now, move your body. up, We're having a party. i I'm never going break of dawn. We'll grab our coats and make our way up to the door. If it's no jams you want, then back to mine for sure.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 Vier van de tien Nederlanders die gewond raakten bij het instorten van een dakterras op Mallorca zijn weer op weg naar huis. Eén Nederlander moet nog in het ziekenhuis blijven. De politie heeft een man en een vrouw uit Vlaardingen opgepakt... omdat ze worden verdacht van het zwaar mishandelen van hun pleegdochter. Het meisje van tien werd vorige week zwaar gewond en niet aanspreekbaar... opgenomen in het ziekenhuis en ligt daar nog steeds. Het weer vanavond vooral in het oosten buien met lokaal kans op veel neerslag. De temperatuur daalt naar een graad of 10. above you. I wanna oh. love you, oh, baby, baby, oh, baby. I wanna yeah. be a <laughs> man. I thought I knew Everything I needed to know about you Your sweet whisper, your tender touch I didn't really know that much Joke's on me, it's gonna be okay If I can just get through this lonesome day Zandvoort, Zandvoort.